Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Russische president Poetin stuurt troepen naar het oosten van Oekraïne. Hij noemt het een vredesmissie, gericht op de twee zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. Pro-Russische rebellen in die regio's riepen al langer geleden eenzijdig de onafhankelijkheid uit. De Russische president Poetin erkent nu die onafhankelijkheid. Dat deed hij in een lange televisietoespraak. Daarin haalde hij fel uit naar Oekraïne... Hij noemde het land corrupt en Oekraïne zou genocide plegen op de Russisch-talige bevolking in Oekraïne. Daarom vindt Poetin dat hij geen keuze heeft. Het is nog onduidelijk wanneer Rusland militair actief wordt. Op internet gaan beelden rond van militaire kolonnes die onderweg zouden zijn naar de regio. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de VS willen dat de VN-veiligheidsraad zo snel mogelijk bij elkaar komt om over de recente ontwikkelingen in Oekraïne te praten. Persbureau AP meldt op basis van een Russische diplomaat dat dat mogelijk al over twee uur gaat gebeuren. Rusland kan rekenen op zware sancties van het Westen als Russische troepen de grens overgaan en Oekraïne binnentrekken. De Europese Commissie zegt een pakket aan maatregelen te hebben klaarleggen. Maar welke maatregelen het precies zijn, is niet bekend. De Europese lidstaten moeten er nog mee instemmen. De Verenigde Staten hebben ook strafmaatregelen aangekondigd. Zo mogen Amerikanen geen zaken meer doen met Donetsk en Luhansk. Premier Rutte heeft de Russische president Poetin totaal paranoia genoemd. Bij Jinek gaf hij zijn eerste reactie op het nieuws dat Poetin Russische militairen gaat sturen... en dat Poetin dat een vredesmissie noemt. De premier wilde niet ingaan op de vraag of dit een eerste stap naar oorlog is. We moeten eerst kijken wat dit precies is, zei hij.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 Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. mûrement Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir. C'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir.